Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Haagse gaan voor een bedelverbod in de stad. VVD, PVV en CDA waren voor, maar de linkse partijen in de raad stemden tegen. In Den Haag wordt veel geklaagd over de overlast van bedelaars. Burgemeester Van Aartsen wilde de politie daarom meer mogelijkheden geven om bedelaars aan te pakken. In Amsterdam en Rotterdam geldt wel een bedelverbod en daar zou de overlast veel kleiner zijn. Alt-IMF-topman Strauss-Kaan, die verdacht wordt van verkrachting, verschijnt vandaag weer voor de rechter in New York. Dat is twee weken eerder dan verwacht. De openbaar aanklager heeft niet gezegd waarom de zitting van de rechtbank is vervroegd. Verwacht wordt dat het is om de omstandigheden waarin hij vastzit te versoepelen. Strauss-Kaan werd op 20 mei op borgtocht vrijgelaten. Sindsdien zit hij onder permanente bewaking in een huis in Manhattan. Mogelijk wordt vandaag besloten dat zijn enkelband af mag en dat er niet meer permanent camera's op hem gericht staan. Het kabinet is eensgezind over de NAVO-missie in Libië, staat in een brief aan de Kamer. De ministers Hille en Roosentaal zeiden de laatste dagen verschillende dingen over die missie. Hille zei dat die over drie maanden afgelopen moet zijn en dat Nederland zeker niet zal bombarderen. Roosentaal zei juist dat het nog niet zeker is dat Nederland over drie maanden ophoudt en ook dat doen met bombarderen een optie is. De Kamer de opheldering. De ministers Hille en Roosentaal schrijven nu dat het Libië-beleid sinds het Kamerdebat van acht dagen geleden niet is veranderd. In de Champions Trophy hebben de Nederlandse hockeysters Argentinië verslagen. Tegen de titelverdediger en wereldkampioen werd het 2-1. Maartje Palmer scoorde beide doelpunten uit een strafcorner. Nederland staat in de winnaarsgroep nu op de tweede plaats.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 tonight. Let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. I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

长得好。